Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er woedt een grote natuurbrand aan de rand van Jeruzalem in Israël. Zeker twaalf mensen moesten naar het ziekenhuis nadat ze rook hadden ingeademd. Door de grote brand is de belangrijkste snelweg tussen Jeruzalem en de Israëlische hoofdstad Tel Aviv afgesloten. Volgens een Israëlische nieuwsite zijn enkele dorpen geëvacueerd. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Vanuit Italië, Kroatië en Noord-Macedonië zijn blusvliegtuigen onderweg de kosten die achteraf betaaldienst Klarna in rekening brengt. Wanneer iemand te laat is met betalen, maken deel uit van het verdienmodel van het bedrijf. Dat oordeelt de rechter. In twee zaken tegen Klarna is sprake van een lening, terwijl dat niet duidelijk werd aangegeven, zegt de rechtbank. Klarna waarschuwde niet dat lenen geld kost en controleerde ook niet of iemand de schuld wel kon aflossen. India heeft per direct het luchtruim gesloten voor Pakistaanse vliegtuigen. Dat is een reactie op de terreuraanslag van vorige week in het Indiase deel van Kashmir... waarbij 26 Indiase toeristen werden vermoord. India wijst Pakistan aan als schuldige. De spanningen tussen beide landen lopen sindsdien steeds hoger op. Landen als de Verenigde Staten roepen India en Pakistan op om niet verder te escaleren. Het Indiase luchtruim is tot eind mei gesloten voor Pakistaanse vliegtuigen. Het COA heeft de omstandigheden bij de noodopvang in Assen verbeterd. De noodopvang zit in een grote evenementenhal die op veel punten niet geschikt bleek. Een GGD-arts stuurde vorig jaar nog een brandbrief over de situatie. Er zijn nu maatregelen getroffen tegen het lawaai, voor beter eten en meer privacy. Met name voor vrouwen en kinderen in de noodopvang. De locatie in Assen dient als ontlasting voor Ter Apel.